Zes uur. Jeroen van Kamp met het NRS Journaal. De Iraakse premier Abadi heeft op de staatstelevisie het begin aangekondigd van het offensief tegen de stad Fallujah. Die is al twee jaar in handen van islamitische staat. De stad ligt zo'n 50 kilometer ten westen van Bagdad. We zullen de zwarte vlaggen van deze verachtelijke vreemdelingen neerhalen, heeft Abadi volgens de zender Al Jazeera gezegd. Fallujah wordt regelmatig gebombardeerd door de internationale coalitie onder leiding van de VS. Minister Bussemaker van Onderwijs trekt 43,5 miljoen euro uit... om mbo-studenten beter voor te bereiden op de arbeidsmarkt. Het geld wordt verdeeld over 17 projecten. Het kan worden gebruikt om te investeren in apparatuur en nieuwe onderwijsmethoden. Een aantal opleidingen wil het geld gebruiken voor kwetsbare jongeren... loonbaanoriëntatie, loopbaanoriëntatie en een betere doorstroom naar het hbo. Het geld komt niet alleen van het ministerie... maar ook bedrijfsleven en regionale overheden betalen mee. In Thailand zijn zeker 17 schoolmeisjes om het leven gekomen bij een brand. De kinderen lagen te slapen toen het vuur om zich heen greep. Vijf meisjes zijn gewond geraakt, van wie twee ernstig. Twee kinderen worden nog vermist. De christelijke school waar de brand uitbrak staat in de noordelijke provincie Chiang Rai. De kinderen zouden tussen de vijf en de 13 jaar oud zijn. Het is nog niet duidelijk hoe de brand heeft kunnen ontstaan. Door die hypotheekrenteaftrek en strakkere huurregels af te bouwen... kunnen mensen straks makkelijker een woning vinden die bij hen past... en die ze kunnen betalen. Dat staat in een rapport over de woningmarkt... van het Planbureau voor de Leefomgeving en het Centraal Planbureau. Het zijn twee opties uit het rapport... waarin een heleboel maatregelen staan... om de woningmarkt meer in evenwicht te brengen. Nu zijn woningen relatief duur... en zijn vraag en aanbod in de huursector niet in evenwicht... zeggen de planbureaus. Het weer, er valt extreem veel regen de komende uren. Het KNMI heeft voor het midden en zuiden van het land code geel afgegeven. Door de regen wordt een drukke ochtendspits verwacht. Pas in de loop van de middag wordt het vanuit het westen langzaam droger.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 Na het licht op zoek naar het donker. Verlangen naar verlangen uit dat harnas van spijt, jaloezie en belangen zoveel voor me geweest. Een moeder, een dochter, de mooiste vrouw. Maar als altijd met iemand die nooit iets zeker weet.